Naar verwachting gaat Bos in op de harde woorden van DSB-eigenaar Dirk Scheringa. Die zei vanochtend dat zijn bank is kapot gemaakt dat het ministerie van Financiën en de bewindvoerders van de Nederlandse bank daarop bewust hebben aangestuurd. Het faillissement betekent volgens vakbond Unie dat 1300 van de 2000 DSB-werknemers direct op straat komen te staan. De vrouw die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op de eigenares van een kinderdagverblijf in Amsterdam komt morgen op vrije voeten. Ze blijft wel verdachte, zegt het Openbaar Ministerie. In augustus werd Arzu Erbas doodgestoken op de parkeerplaats bij een crash in Amsterdam-West. De moord was waarschijnlijk uit jaloezie gepleegd. De man van de verdachte zou een relatie hebben gehad met Erbas, waarna de vrouw een verre neef opdracht gaf tot de moord. In het programma Opsporing Verzocht worden morgenavond weer foto's getoond van tien mensen die betrokken zouden zijn geweest bij de strandrellen in Hoek van Holland. Hun identiteit is nog niet bekend bij de politie. Eerder werden ook al foto's vertoond van tien vermoedelijke helschoppers. Zeven van hen meldden zich toen bij de politie. In totaal zijn er 22 verdachten aangehouden. Nederland krijgt 21 miljoen euro uit Brussel om noodlijdende melkveehouders te helpen. De eurocommissaris voor Landbouw trekt in totaal 280 miljoen uit om boeren te helpen. Door de historisch lage melkprijs dreigen veel melkveehouders in de problemen te komen. Ze krijgen nu zo'n 20 cent per liter en zeggen het dubbele nodig te hebben om uit de kosten te komen.